uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch wil dat het kabinet de maatregelen tegen het coronavirus met zeker een maand verlengt. Die oproep deed hij in één Vandaag. Mikkers is ook voorzitter van een van de Brabantse veiligheidsregio's. Dinsdag besluit het kabinet of de maatregelen worden verlengd. de maatregelen hebben effect, maar minder dan verwacht, zegt het RIVM. Het instituut denkt dat half april 2500 coronapatiënten op de IC liggen. Dat is een somberder verwachting dan een week geleden. Toen werd uitgegaan van 1000 IC-patiënten komende woensdag... maar dat aantal is waarschijnlijk vandaag al bereikt. Dat het er meer zijn komt volgens het RIVM... doordat patiënten langer op de IC liggen dan verwacht. Het besluit om een lockdown in te stellen in India... leidt tot een volksverhuizing in het land. Naar schatting 120 miljoen seizoensarbeiders hebben er geen werk meer omdat het meeste bus- en treinverkeer plat ligt, lopen ze in groepen naar huis. Gevreesd wordt dat mensen daardoor besmet raken met corona. Partijleider Kuzu van Denk is opgestapt omdat hij wordt achtervolgd door een inmiddels beëindigde relatie met een vrouwelijke medewerkster van zijn partij, meldt HP De Tijd. Ze zegt dat er bij de verhouding een incident plaatsvond... waarbij Kuzu zich grensoverschrijdend heeft gedragen. Kuzu weerspreekt dat. Hij zegt dat hij uit de politiek is gestapt vanwege de impact op zijn persoonlijke leven. Op meerdere plaatsen in het land heeft de harde wind tot schade geleid. Zo viel er in Rotterdam-Lombardije een glazen pui van een flat. Niemand raakte gewond. Op de A15 bij Ridderkerk vielen bomen op de weg... en in Wilnis werd een geparkeerde auto door een boom geraakt. Het weer, het wordt een koude nacht. Mogelijk valt in het uiterste noorden een winterse bui. Morgen verspreidt over het land buien. In de middag klaart het op en pas avonds wordt het overal droog. Het wordt morgen graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 En jij beleeft het. are the remedy gather up his tools. He said, My boy, you gotta run. Don't wait for me, don't wait for mom. We'll come get you when it's safe for us to move. So I waited many years, held back the pain behind my tears for my father to come find me like he said.